uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-epidemie uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Inmiddels zijn in de West-Afrikaanse landen Guinea, Sierra Leone, Liberia en Nigeria bijna duizend mensen overleden aan het virus. Gisteravond werd bekend dat mogelijk ook in Benin een slachtoffer is gevallen. Tegen het virus bestaat geen medicijn. Door de Russische boycott krijgen Nederlandse telers minder geld voor hun groenten. Zo is op de veiling in Zaltbommel de prijs van spinazie in twee dagen gekelderd van 1,10 euro naar 30 cent. De angst bestaat dat telers financieel in de problemen komen, ook omdat de laatste jaren veel is geïnvesteerd is in milieuvriendelijke technieken. In Amsterdam is een hennepkwekerij opgerold in de chique PC Hoofdstraat. Het was volgens de politie een grote kwekerij. In het huis stonden 775 planten. De politie ontdekte de kwekerij afgelopen nacht... na een melding van buren over wateroverlast. Toen de agenten gingen kijken in de winkelstraat... zagen ze de kraan openstaan en troffen ze de hennep aan. De bewoner van het huis is gearresteerd. In een ziekenhuis in Amsterdam is Christina Deutekom overleden. Ze was de grootste sopraan van Nederland en wereldberoemd. In haar lange en indrukwekkende carrière zong ze onder andere met Placido Domingo en Luciano Pavarotti en zong ze in de belangrijkste concertzalen van de wereld. Deutenkom debuteerde in 1963 met De Koningin van de Nacht van Mozart. Haar repertoire was voornamelijk Italiaans en te tragische rollen, zoals La Traviata en Madame Butterfly, wilde ze niet zingen. Ze beëindigde haar carrière in 1986. Deutenkom overleed gisteren na een ongelukkig geval. Ze was 82 jaar. Radio 4 wijdt vandaag de programmering aan haar. Het weer. In het zuiden en zuidwesten zijn al wat buien. de rest van het land gaat het ook regenen, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen eerst regen en later zon bij maximaal 23 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knopen Diemen en Muiden 3 kilometer.